Dorald Megens met het NOS-journaal. Als het techbedrijf achter DigiD wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf... dan kan de Amerikaanse overheid bij de gegevens van zowat alle Nederlanders. Daarvoor waarschuwt privacyambtenaar Pieter van Oort in de Volkskrant. Techbedrijf Solvinity beheert de infrastructuur van DigiD... de online snelweg waar de gegevens van vrijwel iedereen overheen gaan. Van Oort is de hoogste adviseur van het agentschap dat overheids-ICT beheert, waaronder DigiD. De overname van Solvinity is al bijna rond en Van Oort voelt zich niet gehoord. Daarom is hij naar de krant gestapt. In Herne in Friesland is een lijnbus het water ingereden. Er zaten vijf passagiers in, plus de chauffeur. Eén van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe de bus van QBus van de weg is geraakt. Tanken is vandaag weer iets goedkoper. De adviesprijs voor een liter benzine is nu 2,55 euro. Diesel daalde iets meer. Daar betaal je aan de pomp nu 2,59 euro voor, zo'n 6 cent minder. Ruim een week geleden piekte diesel nog op 2,82 euro. Libanon zegt dat het niet op de hoogte is van een aanstaande ontmoeting vandaag met Israël. Dat meldt persbureau AFP. De Amerikaanse president Trump zei eerder vanochtend dat Libanon en Israël direct met elkaar in gesprek zullen gaan. Op de Israëlische legerradio zei een lid van het Israëlische veiligheidskabinet dat premier Netanyahu zal praten met de Libanese president Aoun. De VS voert de druk op Israël op om tot een staakt het vuren te komen. Ze willen namelijk een deal met Iran. Maar dat land eist dat Israël eerst stopt met aanvallen van Hezbollah in Libanon. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. In de middag breekt bijna overal de zon door. In het zuidoosten kan een bui vallen. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A9... van Alkmaar naar Amstelveen, want bij Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Je kunt omrijden via Amsterdam-Zuid over de A4, A10 en A2. Maar op de A4 staat ook een flinke file naar Amsterdam.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 Dit is ZFM. will stay this way My hat is off, won't you stand up and take a bow the car you lack I'd surely buy you a Cadillac Whatever you need any time of the day or night I'm not ashamed to say I hope it always will stay this way My hat is off, won't you stand up and take a bow she woke up late als tien jaar terug. Toen we dronken speelden en droomden van. op ik willen wensen? Wat zou ik willen wensen? Ik doe een wens voor je. ZFM. I'm out of time and all I got is four minutes. Four minutes, yeah. I'm out of time and all I got is four minutes.